uur. de Stultjes met het NWS-journaal. Waarin buitenlanders worden genoemd die de dienst in de gaten houdt. Er worden alleen nog e-mails onderschept die direct naar of door zo iemand zijn gestuurd. Volgens de NSA worden zo veel minder onschuldige mailwisselingen onderschept. De dienst gaat ook de meeste internetdata vernietigen die zo zijn verzameld. Het besluit kwam als een verrassing voor voorvechters van de privacy... die al lang vinden dat de NSA te veel data onderschept. Duitse piloten mogen vanaf juni weer alleen in hun cockpit zitten. De luchtvaartautoriteiten schaffen de regel af dat er altijd twee personen aanwezig moeten zijn. Die regel werd ingevoerd na de zelfmoord van een co-piloot van Germanwings. Volgens onderzoek wordt het luchtverkeer niet veiliger door de twee mensen in de cockpitregel. Op Curaçao zijn de stembureaus gesloten. 120.000 gestemgerechtigden konden vandaag hun stem uitbrengen voor een nieuw parlement. De strijd gaat vooral tussen de MFK van oud-premier Gerrit Schotten... en partijen die niet met hem willen samenwerken omdat hij voor corruptie is veroordeeld. Uit de eerste exit polls lijkt de MFK van Schotten de op één na grootste partij te worden. De partij Man wint volgens die polls de verkiezingen met 25% van de stemmen. Die partij werd vorig jaar ook de grootste. Noord-Korea heeft opnieuw een ballistische raket afgevuurd. De lancering is volgens bronnen bij het Amerikaanse leger mislukt. De raket zou na een paar minuten zijn ontploft, nog boven Noord-Korea. De lancering vond plaats vanaf een luchtmachtbasis zo'n 100 kilometer ten noorden van de hoofdstad Pyongyang.